10 uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Drie oud-bestuursleden van politiebond ANPV worden ontslagen bij de politie vanwege fraude, meldt de Telegraaf. De nationale politie bevestigt dat er maatregelen zijn aangekondigd, maar wil niet zeggen wat die inhouden, totdat het besluit niet meer kan worden teruggedraaid. Het trio heeft nu nog de kans om te reageren op het aangekondigde ontslag. Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar de drie. Ze zouden voor tienduizenden euro's hebben gefraudeerd met subsidies en declaraties. Zo zouden zij declaraties dubbel hebben ingediend... en torenhoge kilometervergoedingen hebben gerekend. De Sociaal-Economische Raad roept 12 grote Nederlandse fabrieken op... schoner te produceren. Het gaat om de fabrieken die verantwoordelijk zijn... voor driekwart van de CO2-uitstoot door de industrie. Volgens de CER is innoveren in schone productie goed voor het milieu... maar ook voor de werkgelegenheid. KLM vliegt voorlopig niet door een deel van het Iraanse luchtruim. Het gaat om het luchtruim boven de straat van Hormuz. Aanleiding is het neerschieten van een Amerikaanse drone gisteren door Iran. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit besloot daarop om ook vliegen door een deel van het luchtruim van Iran voorlopig te verbieden voor de Amerikaanse burgerluchtvaart. Vlak bij de drone vlogen meerdere Amerikaanse passagiersvliegtuigen. ZZP'ers mogen in de toekomst niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet komt met dat minimumloon voor zelfstandigen... om de groeiende groep schijnzelfstandigen beter te beschermen. Zo'n 85.000 ZZP'ers werken nu voor minder dan 16 euro per uur. Het gebeurt vooral bij de post en in de kunst, tuinbouw en thuiszorg. Een deel van hen werkt zelfs voor minder dan een tientje per uur. Het kabinet denkt dat 16 euro genoeg is om van rond te komen... en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid. Het minimumtarief moet in 2021 ingaan. Het weer is geregeld zon, maar al snel ontstaan stapelwolken... en in het binnenland is er ook kans op een bui. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. In het weekend zonnig en droog.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 omdat hij daar aan het schreeuwen was en een glas had stuk gegooid.